Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Nederland vallen jaarlijks meer dan 8000 doden door fijnstof. Dat concluderen onderzoekers van de acht Nederlandse academische ziekenhuizen. Ze werkten mee aan een internationaal onderzoek door 27 topuniversiteiten... de Verenigde Naties en internationale agentschappen. Volgens de wetenschappers leiden klimaatverandering en uitstoot... tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's. Overheden moeten bij grote projecten meewegen wat de effecten voor de volksgezondheid zijn. Al dus het rapport. Het VMBO Maastricht is een zeer zwakke school... en moet dringend orde op zaken stellen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de onderwijsinspectie... meldt Dagblad Trouw. Het schoolbestuur moet de kwaliteit binnen een jaar verbeteren. Lukt dat niet, dan kan minister Slop van Onderwijs... de financiering stopzetten. De onderwijsinspectie constateert dat er van alles is misgegaan... bij het eindexamen op het VMBO Maastricht eerder dit jaar. Ruim 350 examens werden ongeldig verklaard. De inspectie oordeelt in het rapport dat de begeleiding van leerlingen onder de maat is. Verder moet de school meer doen tegen lesuitval en verzuim van leerlingen. De Amerikaanse ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken... zeggen dat er geen hard bewijs is dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman... opdracht heeft gegeven voor de moord op de Saoedische journalist Khashoggi. Volgens minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zijn alle stukken over de moord bestudeerd... en er is er geen smoking gun die wijst op betrokkenheid van de Saoedische kroonprins, dus de minister. Zeker vijf dure geneesmiddelen kunnen een stuk goedkoper gemaakt worden. Dat zegt de stichting Pharma ter verantwoording... na een uitspraak van de Inspectie voor de Volksgezondheid. De inspectie heeft geoordeeld dat het Amsterdam UMC... een medicijn tegen een zeldzame stofwisselingsziekte... goedkoper mag maken dan de fabrikant nu doet. Dat opent de weg voor andere goedkope medicijnen. En dan het weer. Vannacht blijft het bewolkt en het wordt niet kouder dan 7 graden.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 I am cool. to go. Yeah, got my room. Get your Ray-Bans on, feeling hot and good to go, yeah good morning when it's midnight. Going out of my head alone in this bed. I wake up to your sunset and it's driving me mad.